Weer net als vroeger, wij tweetjes stappen in onze kroeg van toen. Dat zouden we toch veel vaker moeten doen. Maar zonnestralen komen me halen. Je duwt me het bed uit en je lacht je staatste lach. Dit wordt een geweldig zijn. Ik heb alles wat ik wil en nog een beetje meer. Ja, het leven is te mooi om waar te zijn. Met alles wat ik wil en nog een beetje meer. Ik heb een zonnebril nodig over een gordijn. Want de toekomst brengt zoveel. Het leven is te mooi. Ja, het leven is te mooi. Ja, het leven is te mooi.